Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Mexico is een van de 43 studenten die sinds september worden vermist geïdentificeerd. Dat zeggen twee Mexicaanse overheidsfunctionarissen. De stoffelijke resten van het slachtoffer werden gevonden bij een vuilnisbelt. Andere resten worden nog onderzocht. In september werden de studenten opgepakt bij rellen in de stad Iguala. De politie leverde hen uit aan een drugsbende die ze op een afgelegen plek zou hebben geliquideerd. De Nederlandse hockeyvrouwen liggen uit de strijd om de Champions Trophy. Oranje verloor in de halve finale van Argentinië. In de laatste minuut maakte de Argentijnse Rebecca het beslissende doelpunt. Het werd 2-1. In de finale speelt Argentinië tegen Australië. Nederland speelt om het brons tegen Nieuw-Zeeland. In meerdere Griekse steden zijn afgelopen avond zware rellen uitgebroken. In Athene werden winkels geplunderd en is een busstation vernield. In Thessaloniki werd de politie bekogeld met brandbommen. Aanleiding voor de rellen was de herdenking van een 15-jarige jongen... die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. Zeker 100 relschoppers zouden zijn opgepakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De echtgenote van de Zimbabwaanse president Mugabe heeft een hoge post in de regeringspartij gekregen. Grace Mugabe is benoemd tot hoofd van de vrouwenafdeling van de partij. Analisten zien de benoeming als een stap op weg naar de opvolging van haar man, die al tientallen jaren aan de macht is. In Zwolle is een stille tocht gehouden voor de 54-jarige straatmuzikant... die dinsdag bij een supermarkt werd doodgestoken. Ongeveer duizend mensen liepen mee, onder wie de burgemeester en de vrouw en kinderen van de Bulgaarse straatmuzikant. De vermoedelijke dader, een jongen van 17, zit vast.